met het NOS-journaal. Een inwoner van Mosul in Irak eist 2 miljoen dollar schadevergoeding van de Nederlandse staat. In 2015 werd zijn huis gebombardeerd door Nederlandse F-16's. Defensie noemde die luchtaanval later een vergissing. De Irakees stelt de staat aansprakelijk voor de dood van zijn vrouw, dochter, broer en neef. En ook wil die compensatie voor het verlies van zijn huis en zijn inkomen. Hij werkt samen met advocaat Lisbeth Zegveld. Zij heeft het kabinet drie weken de tijd gegeven om te reageren. De ChristenUnie noemt het ongeloofwaardig om na de verkiezingen in één kabinet met Forum voor Democratie te gaan zitten. Volgens ChristenUnie-leider Segers neemt Forum-voorman Baudet onvoldoende afstand van racisme en trekt die wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. Samenwerking met Forum is daarom niet geloofwaardig, zegt Segers. Rido Taghi is bij zijn arrestatie in Dubai ernstig mishandeld. Dat heeft zijn advocaat Wesky in de rechtszaal gezegd. Volgens haar was Taghi onherkenbaar geworden door verwondingen en zwellingen en kon die nauwelijks nog lopen. Taghi is vandaag zelf niet bij zijn berechting in de zwaar bewaakte rechtbank in Amsterdam-Osdorp. In de omgeving stonden voorafgaand aan de zitting veel zwaar bewapende agenten. De zitting werd even stilgelegd omdat advocaat Wesky een aantal namen wilde noemen van betrokken opsporingsambtenaren. De rechtbank voorkwam dat uit veiligheidsoverwegingen. Rotterdam begint dit jaar met de bouw van 700 tot 1000 flexwoningen. De gemeente hoopt dat dat een oplossing is voor veel mensen die met spoed op zoek zijn naar een huis. De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. De tijdelijke huizen kunnen veel sneller worden gebouwd dan gewone huizen, zegt de gemeente Rotterdam. Ze zijn vooral bedoeld voor starters, jonge leraren, agenten en mensen die snel moeten verhuizen vanwege een scheiding. Een deel moet dit jaar al klaar zijn, een ander deel volgend jaar. Het weer nog van het westen uit opklaringen, maar nog wel kans op een bui. En het wordt vandaag 8 graden. Morgen bijna overal droog en zonnig. Zondag weer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Het Uit van de ANWB. Door werkzaamheden aan de Leegwaterbrug aan de oostkant van Alkmaar staan er lange files rond de stad. Zoals op de N245 vanuit Schagen tussen Sint Pancras en de Huiswaardebrug.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 Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. <laughs> Muziekmuseum. Ja, muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 7. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1983. En eh, voor de onderbreking hebben we er uitgebreid naar kunnen luisteren. We draaien daar ook eh, de nummer 1 hit in die lijst. Billy Joel, Goodnight Saigon. Tegenwoordig eh, zou het liedje heten Goodnight Ho Chi Minh Stad. Ja. Het is een protestlied. Het gaat over de Vietnamoorlog. Het werd dus zijn enige nummer 1 hit in 1983. In Nederland in ieder geval. En eh, bijzonder is aan dat liedje dat het eh, soms beticht wordt van eh, plagiaat. Het zou erg veel lijken op een nummer van Thomas Dolby, Airwaves. Heb ik even hier, luister. Strange how in tiny patterns on my antenna and the o'clock show. Ja, wat zou ik al wel zeggen? Ja, het heeft er misschien iets van weg, maar ja. Het zit op het randje, zouden we maar zeggen. Goed, muziekvrienden. Straks tijdens deze rondleiding een zanger die als eerste een nummer covert van Lennon en McCartney. En het is de week 7 waarin eh, op 14 februari 1958 rock'n'roll muziek in Perzië officieel wordt verboden. Het is een verderfelijke muzieksoort, menen de religieuze leiders van het land. Tegenwoordig heet het land eh, Iran en zijn er zat rockbands in het land. Dadelijk dus nog meer muziek uit die eh, oude top 40. En we hebben ook de langspeelplaat van de week. Zevende album van een Schotse singer-songwriter Al Stewart. Album uit 1976, Year of the Cat. En we gaan twee bekende nummers ervan draaien. We draaien natuurlijk het titelstuk in de albumuitvoering en het nummer On The Border. Dadelijk ook nog een nummer van een Amerikaanse orkestleider... wat in 1989 bekend wordt vanwege een versie van een Nederlandse rap-rock band. Ja, wat is nou een Nederlandse rap rap-rockband? Dadelijk ook nog muziek van een zanger die op 3 februari 1958 een eh, vliegtuigongeluk overleeft. Waarbij de legendarische muzikanten Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens om het leven komen. Ja, hoe kan hij dat nou overleven? Terwijl iedereen eigenlijk omkomt tijdens dat... Eh, verkeersongeluk. Ik ga het je vertellen dadelijk. We gaan muziek van hem draaien. En de muziek waar we mee begonnen komt uit week 7. Want op 12 februari 1956 neemt Screaming Jay Hawkins in New York voor OK Records... zijn eigen compositie I Put A Spell On You op. In de jaren 60 wordt deze bluesklassieker opgenomen door onder andere Nina Simone, Jellen Price, Seth... en natuurlijk Creedence Clearwater Revival. En die eh, Screaming Jay Hawkins eh, wordt gezien als eh, de eerste shock rocker grote voorbeeld misschien wel van Alice Cooper. Hij deed allerlei gekke dingen op het eh, podium. Rook, bommen, vuur, doodskisten. Alles werd er gebruikt. En natuurlijk ook die stem van hem. Ongelooflijk. Ja, bijzonder. Op 13 februari 1965 nemen Gary Lewis en de Playboys in New York hun tweede single op. Het nummer heet Count Me In en komt op 3 april 1965 de Billboard Hot 100 binnen... en staat vanaf 8 mei 65 twee weken op de eerste plaats. Drummer Gary Lewis is de 19-jarige zoon van komiek Jerry Lewis.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 Wij draaiden On The Border. Kwam de tijd ook op eh, single uit. Het liedje gaat over eh, smokkel tussen Noord-Afrika en Spanje. Dan nu muziek van die zanger die op 3 eh, februari 1958 het vliegtuigongeluk overleeft... waarbij de legendarische muzikanten Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens om het leven komen. Het gaat hier om Waylon Jennings. De countryzanger begint zijn carrière als discjockey in Lubbock in Texas... In 1958 wordt zijn eerste single Joe Blan geproduceerd door Buddy Holly. En begin 1959 wordt Waylon Jennings de bassist van de New Crickets... de nieuwe begeleidingsgroep van Buddy Holly. Op 3 februari 1959 ontsnapt hij ter nauwe nood aan de dood... als hij zijn plek in het vliegtuig afstaat aan een ander lid van de begeleidingsband van Buddy Holly... die op dat moment ziek was. Uiteindelijk overleeft niemand de crash. Wayland Jennings overlijdt 44 jaar later, op 13 februari 2002 aan suikerziekte. Hij is 64 jaar geworden. Is your mama's home cooking? Happiness. Is new car looking? Happiness. Is sitting by the radio? Happiness. Right here. Happiness. Happiness. The Music Museum. Happiness. Of je nou voor of tegen autogordels bent, één ding staat vast. Het is onomstotelijk bewezen dat autogordels de kans op verwondingen bij een ongeluk sterk verminderen. Reden genoeg om ze te dragen. Autogordels. Vast en zeker. nummer 16. so viel Goss, hört ruhig noch Kristall nach. In der Ruhe für den Sturm war das Stadt, Ganz klamm heimlich verlöst wer die Stadt. Und Raktionen inkognito hasten vorbei, offiziell sind die Mädchen dabei. Denn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil. Nur Vergeltung brüllt zitternd für Neid in der Kristallnacht. Stromschwämme, wie sich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer Aussatz, den brauchen wir, der sie verführt. Und dann rettet Gate Kavallerie. Keine Zorro kümmert sich darum, der bis höchstens ein in der Schnee. Und versallend Verlässlichkeit um, na und Kristallnacht. nüchtern im Schlüsselbund hält sich in eins für jetzt wie ihr Genie weil aus wer ihr pulverisiert und vergölt wie ihr Klaustrophobie hey, was wie Licht und maskiert hüt mit sich. Gesicht. Sammelt steht, stiebet Metz auf die, die schon verbessert, Brot der Lynch macht für jüngste Gericht. Sie blade nur flüchtig vertäubt, die Galeeren schon längst unter Dampf. Wie dem Hafen auf Sklaven gewalt, der Schrott aus dem ungleiche Kampf aus der Kristallnacht. Op je wo macht wo stark sie die Welt ist, von Gusch und Schrammstoll entstellt. Wo man Kampf In barbarische Gier noch Profit, Hosianna und kreuz ich den Rücken. Wenn man irgendeine Woche Muziekmuseum. Heavy love and music. De Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter. Dur, dur, dur, Nummer 15. zanger, sowieso. Paul Carrick. I Need You. Weet je met wie die allemaal eh, samen heeft gewerkt? Ongelooflijke lijst. Artiesten, ja. Sting, Phil Collins, The Eagles, Elvis Costello, Roger Waters, Diana Ross, Rod Stewart, Frankie Miller. Roxy Music, The Smith, The Undertones, Madness, John Hyant, Pretenders, Michael McDonald, Tom Jones, B.B. King, Eric Clapton. En zo kan ik nog even doorgaan. En werkelijk ongekend. Een unieke artiest staat dus in die lijst nummer 15, de oude top 40, week 7, 1983. Dan nu die zanger die als eerste een nummer covert van Lennon en McCartney. Het gaat hier om Kenny Lynch. Misschien nooit van gehoord. Op 15 februari 1963 neemt hij als eerste zanger een compositie van John Lennon en Paul McCartney op. Zijn vertolking van Misery wordt door His Master's Voice op single uitgebracht. Misery wordt geen hit voor Kenny Lynch. Deze Brit had begin jaren 60 een aantal hits in Engeland. In 1973 staat hij nog op de cover van het album Band on the Run... samen met eh, onder andere Paul en Linda McCartney, James Coburn en Christopher Lee. Ze beelden een groep boeven uit die op de vlucht is. You've been treating me bad, gonna go out. I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. It's raining. The Music Museum. Listen. Listen. Listen again. De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af. Nummer 18. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do.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 Said away throws trouble down the drain. Well, all right. Dub time. I can do it in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Ja, en als DJ kon je dat dan doormixen in de discotheek. Zo ging het dan. In Deep staat de 18 in die top 40. Kwam als hoogste nieuweling binnen. Week 7, 1983. Last Night, a DJ Saved My Life. Amerikaanse discogroep bestaande uit eh, Mike Cleveland, die eh, de muziek eh, componeerde. Ray Jane McGlory en Rose Mary Ramsey. Het was eigenlijk de enige hit in Nederland, België en in het Verenigd Koninkrijk. En die uh, Ray Jane McGlory... die ging later in de Belgische dance act Technotronic zingen. Straks ook nog een nummer van een Amerikaanse orkestleider... wat in 1989 bekend wordt vanwege een versie van een Nederlandse rap-rockband. Maar we gaan eerst nog eventjes naar... Eh, de langspeelplaat van de week.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 Deze week in het Muziekmuseum. Het album Year of the Cat van L. Stewart uit 1976. Volgende week hebben we weer een nieuw album. Ik kijk er altijd naar uit. Heerlijk om al die eh, oude muziek te draaien uit die eh, albums. Ja, niet altijd grote hitjes. Ja, dit waren dan wel weer grote hits. Maar leuk om dan weer die albumversie te draaien. Die is gewoon twee keer zo lang als de single. ondanks eh, dat het een grote hit was in Europa... was eh, het nummer hier of the Cat niet eens zijn grootste hit in Amerika. Dat was eh, Time Passages van zijn vorige album. Goed, muziekvrienden, dan nu die orkestleider... die in 1989 bekend wordt door een Nederlandse rap-rockband. Het gaat om percussionist en orkestleider Ray Barretto... Hij wordt geboren in 1929 in New York en is van eh, Puerto Ricaanse ouders. Al op jonge leeftijd is hij leider van allerlei Zuid-Amerikaanse bands. Ray Barretto heeft platen opgenomen met onder andere Wes Montgomery, Kenny Burrell, Tito Puente, Art Blakey, Cannonball Adderley, Red Garland, Freddie Hubbard en Dizzy Gillespie. Hij overlijdt op 17 februari 2006 in een ziekenhuis in Hackensack in de Amerikaanse staat New Jersey. Hij kampt al enige tijd met een zwakke gezondheid en overlijdt ten gevolge van complicaties van een hartoperatie. Hij is 76 jaar geworden. In 1969 bereikt Ray Barretto met Soul Drummers de 31ste plaats in de Nederlandse top 40. Hebben we daar even een klein stukje van? Dit liedje dus. Yeah, baby. Maar een ander nummer van hem, A Deeper Shade of Soul kennen we misschien wel het beste uit 1989 van de Nederlandse rap-rock-formatie de Urban Dance Squad van het album Mental Flash for the Globe. Het werd eh, geen hit in de top 40, maar eh, kwam uiteindelijk wel in de tipperaden terecht. Laten we daar even een eh, klein stukje van horen van die Urban Dance Squad. Surprise, surprise, so you rub your eyes.